Al 20 jaar. walk like a blind man, and my eyes are open. And you are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up on me too. attention. I just need contemplation over you.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 Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.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 Volgens het instituut is er nu meer openheid rond euthanasie en komt dat de kwaliteit ten goede. Het nivel onderzoek is gebaseerd op wekelijkse rapportages van een representatieve groep van ruim 60 huisartsen. Tegen de taxichauffeur die vorig jaar in Amsterdam een klant een fatale klap gaf... is drie jaar gevangenisstraf geëist snoeiharde vuistslag zou hebben geleid tot de dood van de klant, de 44-jarige Rob Sitek. De taxichauffeur en Sitek kregen vorig jaar juli op het Leidseplein ruzie over de ritprijs. De ruzie liep uit op een handgemeen. De oppositie in Kirgizië zegt dat ze de macht in het land heeft overgenomen. Oppositieleider Altambayev zegt dat er een nieuwe regering is geïnstalleerd. Hij roept president Bakiev op zijn ontslag in te dienen. Bakiev zou naar zijn machtsbasis in het zuiden van het land zijn gevlucht. Na twee dagen van gewelddadige protesten is het volgens ooggetuigen rustig in de hoofdstad Bishkek en in andere steden. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn opvallend veel auto's gestolen die niet ouder zijn dan drie jaar. De stijging was 15 procent. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit is zo'n stijging sinds 1995 niet meer voorgekomen. Autodieven hadden het vooral gemunt op Volkswagens van het type Golf. De woningmarkt is in het eerste kwartaal verder aangetrokken. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars werden ruim 30.000 woningen verkocht, bijna 15% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.